10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het lukt Nederlandse ziekenhuizen alleen om extra IC-bedden te leveren... als elk ziekenhuis meewerkt, zegt voorzitter Gommers... van de Vereniging voor Intensive Care. Het wordt volgens hem spannend. Eind deze week zijn er 2400 bedden nodig op de intensive cares. Dat zijn er 800 meer dan nu. De bedden zijn nodig omdat het aantal coronapatiënten op de IC's... sneller dan verwacht stijgt. Er wordt ook meer personeel gezocht... In Frankrijk zijn inmiddels meer dan 3000 mensen overleden aan het coronavirus. Vandaag werden er ruim 400 doden bijgemeld. Daarmee is Frankrijk na China, Italië en Spanje het vierde land... waar meer dan 3000 doden zijn gevallen. Italië verlengt de noodmaatregelen tegen het coronavirus... nog zeker twee weken tot na de paasdagen, melden Italiaanse media. In het land zijn inmiddels meer dan 11.000 coronadoden geregistreerd. Nog steeds worden er zieken opgenomen in het ziekenhuis... maar minder dan eerst. De Engelse Premier League werkt aan een plan om de voetbalcompetitie toch uit te spelen. De laatste 92 wedstrijden zouden geïsoleerd van de buitenwereld worden gespeeld. De vrees is dat Engelse clubs in geldnood komen als de voetbalcompetitie niet wordt afgemaakt. Het grootste bloemencorso ter wereld, dat van Zundert, gaat vanwege corona definitief niet door. Het corso zou worden gehouden in september, maar kan niet doorgaan vanwege de lange voorbereidingen die nodig zijn. De meeste buurtschappen beginnen eind mei al aan de bouw van de tenten en wagens. En de douane heeft in de haven van Rotterdam vandaag bijna 900 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica. De cocaïne is vernietigd. Het weer, het klaart op en de temperatuur daalt vannacht naar 1 tot min 4 graden. Morgen veel zon bij 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 het ritme van ZFM. and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the laughter. side. Something's got a hold on you. And it's pushing me aside. See it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you. home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert.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 grootste hits van nu op ZFM. Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. him from the fire into the frying pan. Oh,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 Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when he feels like crying. toss up my heart to see where it lands. 都是。 voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM.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 I, I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 Enough to notice this crying earth as we make sure